Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De opst hebben zich teruggetrokken uit de strategisch belangrijke wijk al-Din in Aleppo. Een woordvoerder van de opstandelingen noemt het een tactische terugtrekking. Het Syrische leger is sinds woensdag bezig met een offensief om Aleppo te heroveren. Daarbij zijn al veel doden gevallen. De opstandelingen hebben nog verschillende wijken onder controle. En de wijk Hananu wordt volgens de staatstelevisie in Syrië ook hevig gevochten. Werkende medicijnen worden ook in de toekomst vergoed, ongeacht hoe duur ze zijn. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid gezegd in reactie op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ adviseert daarin om medicijnen tegen de ziekten van fabrie en pompen niet meer te vergoeden, omdat ze te duur zijn en bij sommige patiënten nauwelijks effect hebben. Schippers zei op Radio 1 dat als er goed werkende medicijnen beschikbaar zijn, die ook vergoed moeten worden. De Amerikaan James Holmes, die verdacht wordt van het doodschieten van 12 mensen in een bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte. Zijn advocaat wilde niet ingaan op wat er precies mis is met Holmes. Hij zei wel dat zijn cliënt om hulp gevraagd heeft. Vorige week werd bekend dat Holmes psychiater de universiteit waar hij studeerde had gewaarschuwd voor zijn gedrag. In de Golf van Aden bij Somalië is voor het eerst een Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scan Eagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, meldt Defensie. De drone met een spanwijdte van 3 meter kan met daglicht en infraroodcamera's speuren naar verdachte schepen en bewijs verzamelen over activiteiten van mogelijke piraten. Scan Eagle kan 16 uur in de lucht blijven en wordt bediend vanaf een marineschip. Het weer vannacht vrij helder met minima tussen 12 graden aan zee en 9 in het oosten. Ook ontstaan er mistbanken. Overdag zon, maar ook stapelwolken. Het is vrijwel overal droog en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden.